Later met het NOS-journaal. Bij een explosie in een NS-trein zijn vier mensen gewond geraakt. Toen de trein in de buurt van Limmen reed... explodeerde een elektriciteitskast die in een halletje van de trein stond. Eén passagier liep een hoofdwond op. Drie andere reizigers raakten onwel door de rook die vrijkwam. Nadat de trein tot stilstand was gekomen... konden de meer dan 600 passagiers niet zomaar uitstappen. Ze zijn na twee uur met evacuatietreinen naar Alkmaar gebracht... Hoe de elektriciteitskast kon ontploffen is niet duidelijk. Bij Israëlische aanvallen in Gaza-stad zijn zondag 47 mensen om het leven gekomen, meldt Al Jazeera. Verslaggevers ter plekke zeggen dat de stad is getroffen door aanvallen van Israëlische gevechtsvliegtuigen. Ook in andere delen van de Gazastrook zijn mensen gedood. Op een plek waar voedsel en andere hulpgoederen worden uitgedeeld... zouden vijf mensen zijn omgekomen toen Israëlische militairen het vuur openden. In de Waal bij Ochten is vermoedelijk een man verdronken. Rond drie uur in de middag werden de hulpdiensten gealarmeerd. Omstanders en vrienden van de man zagen hem nog een paar keer boven water komen voor hij verdween. Met een sonarboot wordt nog naar de man gezocht... maar de veiligheidsregio Gelderland gaat ervan uit dat de man is verdronken. Ruim een week geleden verdronk een man uit Feyenaard ook bij de Waal in Ochten toen hij was gaan zwemmen. Duizenden mensen in Noorwegen hebben onterecht te horen gekregen... dat ze een grote geldprijs hadden gewonnen in een loterij. Tientallen mensen dachten zelfs miljonair te zijn geworden. Maar een dag later bleek dat er een rekenfout was gemaakt. Het prijzengeld werd vermenigvuldigd met 100... terwijl de bedragen door 100 gedeeld moesten worden. De directeur van het Noorse staatsschokbedrijf heeft excuses aangeboden en is afgetreden. Het weer. Vannacht koelt het in het noorden af tot een graad of 10. In het zuiden naar een graad of 17.